Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Europese ministers hebben nieuwe afspraken met elkaar gemaakt over asielzoekers. Een belangrijke is dat er meteen wordt gekeken of er mensen bij zitten die weinig kans maken op asiel... omdat ze bijvoorbeeld uit een veilig land komen. Dat zegt correspondent Ardi Stemerding. Die mensen worden dan aan de grens vastgezet in speciale centra... en krijgen daar een versnelde procedure... met als idee dat ze dan vervolgens dus niet Europa zijn eh, ingestroomd... om daar bijvoorbeeld plekken in eh, Ter Apel eh, bezet te houden. De Europese landen hebben ook dingen afgesproken... over het verdelen van asielzoekers. Het gaat niet allemaal meteen in. Het Europees Parlement moet er ook nog mee instemmen. Weer geen rustige nacht voor mensen in het zuidoosten van Rotterdam. Er ging weer een explosief af bij een huis. Het gebeurde in dezelfde straat als waar eergisteren ook al een knal was. De politie kijkt of het met elkaar te maken heeft. Het zet de plofteller in Rotterdam deze week al op vier. De ontploffingen hebben waarschijnlijk te maken met ruzies tussen drugsbendes. De mensen op Curaçao zaten gisteravond een tijdje in het donker door een grote stroomstoring en ook in de warmte. Het is daar namelijk heter dan normaal en dus draaien de airco's overuren. Het energienetwerk van Curaçao kan het amper aan. De stroomuitval zorgde verder niet voor grote problemen. In het ziekenhuis en op het vliegveld werd overgeschakeld naar generatoren. En met een beetje geluk heb je een paar tientjes over op je rekening... die je niet aan energie hoeft uit te geven... want de prijzen voor gas en stroom dalen al een tijdje. Het gemiddelde voorschot dat huishoudens moeten betalen... is zo'n 30 euro lager dan tijdens de piek vorig jaar. Je hoort een econoom van ING. We hebben inmiddels een totaal andere markt eh, voor energie. Ja, de voorraden zijn aangevuld, we hebben LNG... en eh, we besparen met z'n allen ook wat energie. Ja, en het prijsplafond zorgt natuurlijk ook voor... dat eh, huishoudens uiteindelijk minder betalen per maand voor energie. De energiebelasting, BTW en netwerkkosten zijn wel omhoog gegaan... maar onder de streep is het voorschot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 cry. I don't think about Java Town, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town, when I do, I wonder why. No more tears, my heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about Java Town, when I do, I wonder why. Yeah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 let me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 seis, ya no te Me puse rica y a ti no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 rain, feeling so much better. Wash away the pain, trying to forget her. Cause you know what she said.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 Thinking about tomorrow Wishing things would clear No need to rush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 着。 de hoofdpunten van het NOS-journaal. De 27 Europese ministers van asiel en migratie zijn het in Luxemburg... na jaren eens geworden over een migratiedeal. Het akkoord wordt gezien als een belangrijke doorbraak. Het ziekteverzuim was het eerste kwartaal vrij hoog. Gemiddeld had 5,7 van de werknemers ziek thuis, meldt het CBS. Het verzuim is het hoogst in de zorg en de kinderopvang. Oud-president Trump meldt dat hij is aangeklaagd vanwege de dozen vol geheime documenten... die zijn gevonden in zijn huis in Florida. Hij moet naar eigen zeggen dinsdag in Miami voor de rechter komen. En het weer, zonnig en zomers warm, 25 tot plaatselijk 30 graden. Op de Wadden en in het noordwesten wat koeler. En in het oosten is vanmiddag kans op een bui.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

to one.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 do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 Wake up, everybody. No se puede complacer a todo el mundo, a todo el mundo. Decidí beber, sin importar que digan soy feliz, yo cambié, que conste fue pa' Ay, esta vida cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. ay, esta vida cuando tienes te quiere y cuando no te olvida. salir. op 106.9. 106.9. Zie je 24 uur per dag. Hete zomerhits.